Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Sinds het begin van de oorlog zijn meer dan een miljoen kinderen Oekraïne ontvlucht... meldt kinderrechtenorganisatie UNICEF. Volgens directeur Russell zijn bij de oorlog tenminste 37 kinderen om het leven gekomen... en 50 gewond geraakt. Russell is verafschuwd door de Russische luchtaanval gisteren op een kinderziekenhuis in Mariupol. Eerder zei de VN al dat artsen en ziekenhuizen nooit, maar dan ook nooit een doelwit mogen zijn. De Britse premier Johnson heeft ook met afgrijzen op de aanval gereageerd. De Britse regering wil nu geavanceerd luchtafweergeschut naar Oekraïne sturen. Het gaat om Starstreak-raketten die met extreem hoge snelheid doelen in de lucht kunnen raken. Oekraïne wil komende dag zes nieuwe vluchtroutes openen, zegt president Zelensky. De humanitaire corridors zijn bedoeld voor inwoners van de havenstad Mariupol en Izium in het oosten van het land. Beide steden zijn zwaar gebombardeerd. Verder zei Zelensky dat er afgelopen dag zo'n 35.000 Oekraïners zijn geëvacueerd... uit Sumy, Enerhodar en steden in de buurt van Kiev. In Turkije is vandaag een ontmoeting tussen de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov... en zijn Oekraïense ambtgenoot Kuleba. Ze spreken elkaar in de kustplaats Antalya. Het is de eerste ontmoeting op hoog niveau sinds het begin van de oorlog. Minister Kuleba zegt dat hij er weinig van verwacht. De politieke partij Volt wil weer verder met Nilufer Gundogan... na de uitspraak van afgelopen dag van de rechter. Die bepaalde dat Volt haar ten onrechte uit de Kamerfractie heeft gezet... na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. Partijleider Laurens Dassen erkent dat er fouten zijn gemaakt... en heeft Gundogan zijn excuses aangeboden.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 Geef je over aan me en denk aan nada. Eh, baby, doe tot mañana. ander verlangen, nee Mami, melo, dale, dale, dimelo. Ik word gek van al die dingen die je fluistert in mijn oor Dus ga door tot manjana En maak het heter dan de zon in Havana ZFM. take excess for concealment from your inner deeper. are the one got me falling for you head over heels. Oh, You're dancing so close to me. I love how it feels. Oh, yeah. Under the good time. so baby. call it life. One day while the light is glowing, I'll be in my castle. the tallest building in Tokyo. Long way from them hallways. Built with O's and O's. They counting always. Real fat all day. Now, baby, we can parlay. Oh, baby, we can party. She read books, especially about red rooms and tie-ups. I got her hooked see me in a suit with a red tie tied up. Ethan Gris, nice to meet you. But time is money. Only difference is I own it.